Lot Lewin met het NOS Journaal. Volgens de prognoses van de presidentsverkiezingen in Rusland krijgt zittend president Poetin ongeveer 74% van de stemmen. Dat schrijft persbureau TAS. Ongeveer 40% van de stemmen is nu geteld. Poetin krijgt meer steun dan in 2012. Toen stemde 64% op hem. Dat hij een vierde termijn zou winnen was al duidelijk. De vraag is vooral hoe groot de steun is en hoeveel mensen naar het stembureau gaan. Poetin wil een ruim mandaat. Volgens TAS heeft rond de 64% gestemd. Bij een onafhankelijke waarnemersorganisatie zijn ruim 2600 meldingen van verkiezingsfraude binnengekomen in Rusland. Zo is op meerdere filmpjes te zien hoe stembureauleden hele stapels biljetten in de stembussen stoppen. Verschillende moslimbesturen hebben vandaag aangifte gedaan tegen de PVV en de Nederlandse publieke omroep vanwege een campagnespot van de PVV die donderdag werd uitgezonden. Ze vinden het filmpje haatzaaiend. De islam wordt in verband gebracht met onder meer geweld, terreur en homohaat. De NPO liet eerder al weten niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van campagnespots die tijdens de zendtijd voor politieke partijen worden uitgezonden. PVV-leider Wilders twitterde dat de waarheid misschien niet aangenaam is om te zien, maar daardoor niet minder waar. De Britse natuurkundige Stephen Hawking, die vorige week overleed, beschreef kort voor zijn dood hoe het bestaan van andere universums kan worden aangetoond. Volgens de Britse krant The Sunday Times is het artikel mogelijk Hawkings belangrijkste nalatenschap. In Hardingsveld, Giesendam zijn meerdere dode lammetjes gevonden. De dieren lagen langs de A15 bij een fietspad. Ze zijn waarschijnlijk gedumpt. Een fietser merkte de dieren op en belde de dierenambulance.